Kom deze kerstvakantie s'avonds naar het spectaculaire Lichtfestival. Overdag is het ook genieten van de jubileumtentoonstelling, het overdekte schaatsen en de vele activiteiten. Beleef een ouderwets gezellige familiedag in Winters Archeon. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs prijzen en cadeaus dan ooit.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 Een kleine 10 minuten vertraging. En een landelijke waarschuwing voor rijden voor de glasbak, dat je het even weet. Situatie eh, op eh, de weg wat betreft de flitters. Twee stuks gemeld. Eerst op de A4 Leiden-Amsterdam, hectometerpaal 6.5. En de laatste A58 Bergen op Zoom Breda even remmen bij 76.9.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 De 100 grootste hits van het afgelopen jaar. De 538 Top 100 van 2025. Floris Molenaar. Misschien wel het meest genante tikkie van het afgelopen jaar. Hoor je zo. Radio 538. 33. and finding out it's of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. for the world, I'm coming home. Hanging on I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over oh, something I can't change. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried. De dan blink De 538 op 100. 32. close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This starts about don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. Cameron Whitcomb met Dooza op 31. Wat is het meest gênante tiki dat je gehad hebt het afgelopen jaar? 538 of Misschien herkenbaar voor je hoor. Dat je zo'n zo heel raar tikkie binnenkrijgt. Dat je denkt, is dit nou voor? Hè? Ik heb dit jaar bijvoorbeeld een tiki gekregen voor het eten en drinken van een verjaardag waar ik niet bij was. Met het vriendelijke verzoek dat het dus wel de bedoeling was dat hij even betaald werd. Ja, misschien alles op me gerekend. Qua eten en drinken. Dat kan in de papieren lopen in dat geval als ik dan niet kom. Dus die doet wel even pijn. Deze komt sowieso in de top 10 van het afgelopen jaar. Ik zag een verhaal op TikTok van Noor. Zij had een hele leuke date gehad. hele leuke jongen, flinke kater de dag erna. Maar de paracetamol was op. Nou, lieve date die bood aan om even langs te komen met paracetamol. Wat andere lekkere dingen. Dat je denkt, zo, was een goed begin. Nadat hij langs was geweest met het eten, en drinken, doosje paracetamol paracetamol stuurde die Noor een tikkie van 10 euro. Die heeft ze netjes betaald en daarna de beste man geblokkeerd. Ja, een gevalletje tikkie uh, ongepast in dit geval. Je bent bij 538, de top 100 van het afgelopen jaar. Ik ben Floris en dit zijn Alex Warren en Jelly Roll. Bloodline op nummer 30. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said her dad's blame, but that's his daddy's fault. There's no one left to call. You say you've counted down the days till you make your escape, but you're afraid you cannot run what's running through your veins. Oh, you're carrying the weight in the dead of night on that broken road. I won't let you walk alone. that you're destined to repeat. Oh, you're stronger than you think. You know it has to end, but you don't know where to start. You can pack your bags, and I'll meet you where you are. Oh, I'll be waiting in the car in the dead of night on that broken road. I won't let you walk alone. Oh, my brother. follow never leave. said, Oh, hi, nice to meet you too. tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, This life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance, we can dance all night. We could dance to the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, Oh, hi, nice to meet you feet. We could dance, we could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. She this life here together, then let's repeat. We dance, we dance all night. We zeggen nice to meet you tegen het jaar 2026 met het allerbeste van het afgelopen jaar hier bij 538. Maal Smith in de top 100 op nummer 28. Wie wil jij een gelukkig nieuwjaar wensen via Radio 538 en vooral ons? Spreek het even in via een gesproken berichtje in de app van 538. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find. Patriarch op 125. C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit.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 Floris hier, wat fijn dat, eh, dat je er lekker bij bent alweer aan het begin van 2026. We vatten het jaar lekker samen aan de hand van de dikste hits... en de meest opvallende verhalen van het afgelopen jaar. Misschien heb je dit verhaal ook al gehoord. <laughs> Welk voorwerp liet een man uit China het afgelopen jaar uit zijn lichaam verwijderen? Je gelooft het niet. Details, je hoort het zo zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. Welkom in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister vanaf maandag naar Radio 538. En win toegang voor jou en drie vrienden.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 Ik heb wel eens een knikker doorgeslikt. Was een kleintje gelukkig, was niet zo goed in knikkeren. Dat ding viel zo, viel zo naar beneden, dat scheelde wel. Dit is wel een bizar verhaal van het afgelopen jaar. Een man uit China, 64 jaar oud, liet een tandenborstel uit zijn darmen verwijderen. Ding heeft daar dus eh, ruim 50 jaar gezeten. Had hij als kleine jongen ingeslikt en daar schaamde hij zich een beetje voor. Durfde hij niet aan zijn ouders te vertellen, dus dat heeft hij maar laten zitten. Lijkt me geen fijn gevoel. Ja, eh, P. Diddy was dus niet de enige die vast zat het afgelopen jaar. Deze wereldster leek het afgelopen jaar ook vast te zitten, maar dan in de 50 tot 50. Ze scoorde een dikke hit Miley Cyrus in de top 100 van het afgelopen jaar op plek 21.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 Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vandaag. En misschien was jij het afgelopen jaar ook wel heel erg blij door dit nieuws. Dat deze man toch eindelijk weer nieuwe muziek heeft gemaakt. Rauwer en puurder dan ooit tevoren.